astronauten de ruimte in te sturen een plek huren in een Russische raket. Het weer. Vanuit het zuiden regen, in het noorden droog. Middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Morgen bewolkt en kans op regen bij 15 graden. Dit was het NOS Journal.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 Het ligt niet voor de hand dat koningin Beatrix een staatsbezoek brengt aan Suriname als Desi Bouterse president wordt van dat land. Bouterse is dan ook niet welkom in Nederland. Dat zei minister Verhagen in reactie op de verkiezingswinst van de NDP van Bouterse. Het nieuwe parlement kiest volgende maand een nieuwe president en mogelijk wordt het Bouterse. Die is in Nederland bij verstek veroordeeld tot 11 jaar cel voor drugshandel en in Suriname loopt een proces tegen hem in verband met de decembermoorden. Het ministerie van Onderwijs mag de subsidie aan het Islamitisch College in Amsterdam stopzetten. De Raad van State geeft het ministerie gelijk. Het Islamitisch College presteert ondermaats en er zitten te weinig leerlingen op. In maart hebben de school en de ouders nog tegen het stopzetten van de subsidie gedemonstreerd. De ouders van de slachtoffers van de bosse zwemleraar Benno L. gaan een schadeclaim tegen hem indienen. Volgens de advocaat van de ouders vragen ze om een voorschot van 2 tot 4.000 euro per misbruikt kind. De claim is gebaseerd op de ellende die de kinderen is overkomen en op eventuele verminderde levensvreugde. Het bedrag is relatief laag omdat het nog maar om een voorschot gaat. De zwemleraar wordt beschuldigd van verkrachting, aanranding en ontucht. Op Schiphol kunnen mensen met een Europees paspoort vanaf vandaag elektronisch de grens passeren. Ze doen dat door hun paspoort te scannen bij een poortje. Voorlopig is het een proef. Alleen mensen die een paspoort hebben waarin biometrische kenmerken zijn opgenomen kunnen gebruik maken van het systeem. Die paspoorten worden in Nederland pas sinds 2006 uitgegeven. Het weer... In het noorden en noordwesten droog. Verder kunnen er enkele buien vallen, mogelijk met onweer. Morgen schijnt geregeld de zon, maar in de middag neemt de buienkans weer toe. Het wordt dan 15 tot 17 graden.